Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De rellen in het Verenigd Koninkrijk breiden zich steeds verder uit. De Britse premier waarschuwde eerder al dat iedereen rustig moet blijven... maar het lijkt weinig effect te hebben gehad. Die rellen braken uit nadat drie jonge meisjes werden doodgestoken. Premier Starmer heeft gisteren crisisberaad gehad over die rellen. En hij spreekt van extreem rechtse railschoppers. En toch is er volgens correspondent Fleur Launsbach meer aan de hand. Want onder de oppervlakte is er veel onvrede in de UK. We hebben het hier eigenlijk ook over sluimerende onvrede over het asielbeleid. En we weten ook bijvoorbeeld uit peilingen dat het vertrouwen in de politiek en de politie heel laag is in dit land. Zo 30, 40 procent van de bevolking vertrouwt de autoriteiten. En dat maakt dus ook dat mensen best wel vatbaar zijn voor alternatieve verhalen en complottheorieën. De rellen in het Verenigd Koninkrijk begonnen vorige week. Toen stak vermoedelijk een jongen van 17 drie jonge meisjes dood. En sindsdien gaan er op social media valse geruchten rond dat de jongen een immigrant is. Maar dat klopt niet. Ander nieuws dan. De politie heeft vier verdachten opgepakt in Duitsland... voor de dodelijke mishandeling in Den Haag zo'n drie weken geleden. Een man van 23 uit Somalië werd toen s'nachts in het centrum mishandeld... door een groep mannen. Je hoort de politie. Dat zijn vier mannen uit Duitsland met de leeftijd 19, 21 en twee mannen van 23 jaar oud. Nou, op dit moment is nog niet veel bekend wat de aanleiding is van deze mishandeling. Behalve dat er vermoedelijk een ruzie aan vooraf is gegaan bij de lange poten. Vanuit het Openbaar Ministerie hebben we gevraagd voor overlevering van deze vier verdachten. En hoe lang dat gaat duren, dat is nog niet helemaal duidelijk. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. En ander nieuws dan nog. Het is ook deze zomer weer opletten geblazen voor zakkenrollers op toeristische plekken. Inwoners van Barcelona die vinden eigenlijk dat de politie veel te weinig doet. En dus zijn ze nu zelf een burgerwacht begonnen. Onze correspondent Miral de Bruyne mocht mee met zo'n undercover missie. Oh wauw, volgens mij is er twee ontdekt. Een man en een vrouw, eh, ze stonden net nog naast ons op het perron. Pickpocket, pickpocket, carterista, pickpocket, carterista. Ah, nu stappen ze in de metro. En weg zijn ze. Ja, goed opletten dus op je spullen als je daar naartoe gaat. Het weer hier dan nog. Lekker veel zon er is van de middag. Vanavond trekt het wel iets verder dicht en komt er ook een wat frisser windje aan. Ook is er kans op regen vanavond. Het is 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden.